Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen Nederlanders worden vandaag alsnog opgehaald van La Palma. 79 Nederlanders die eigenlijk gisteren opgepikt zouden worden nu in het vliegtuig, zegt reisorganisatie TUI. Gisteren durfden de piloten het niet aan door de as in de lucht die uit de vulkaan op het eiland komt. Het kan gevaarlijk zijn voor de motoren. Al dagen stroomt er lava over het eiland. Honderden huizen zijn vernield. Er zijn ook Nederlanders die hun vakantie nog afmaken. Zij zitten aan de goede kant van het Canarische eiland. Deskundigen waarschuwen wel voor explosies, giftige gassen en aardverschuiving als de lavastroom de zee bereikt. Personeel in de zorg krijgt meer salaris. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van de SP. En toch zijn de partijen niet blij, want het kabinet wil het allemaal betalen... door de zorgpremie een euro per maand duurder te maken. De Kamer heeft die doorgepakt. En dan heeft u gewoon dit verzoek uit te voeren. Het gaat erom dat dit demissionaire kabinet niet uitvoert wat deze Kamer wil. De Kamer wil dat de hogere zorgsalarissen betaald worden door bedrijven en niet via de zorgverzekering. Een jongen van 12 uit Groningen mag een coronaprik gaan halen. Rechter moest eraan te pas komen om een knoop door te hakken, want zijn vader wilde het niet hebben. De jongen wil graag bij zijn oma op bezoek die longkanker heeft en hij denkt dat ze gevaar loopt als hij niet gevaccineerd is. De rechter vindt dat belangrijker dan wat zijn vader ervan vindt. Een prik terwijl je in de rij staat bij de KFC, Pizza Hut of Taco Bell. Daar denken ze over na in Nieuw-Zeeland. De lockdown in Auckland eindigde gisteren en er ontstonden lange rijen bij de fastfoodrestaurants. Maar toch, daar mochten mensen lang niet heen. Double quarter extra large. De regering in Nieuw-Zeeland zegt dat het ideaal is als je er ook meteen een prik kan laten zetten. Want mensen zijn in een goede stemming. Het weer.